Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vader van Mohamed Mera, de kaap, denkt de vader dat zijn zoon is vermoord. Mera werd door de politie doodgeschoten toen hij tijdens een vuurgevecht zijn omsingelde huis probeerde te ontvluchten. Eerder had hij tijdens onderhandeling met de politie gezegd de drie aanslagen in het zuiden van Frankrijk te hebben gepleegd. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven, onder wie drie leerlingen van een Joodse school. Als Mohamed Mera is begraven, dient de vader de aanklacht tegen de Franse veiligheidsdiensten in. In de schietsport mag niet meer worden geoefend op aanval met vuurwapens. De zuiverste schietsport moet centraal staan. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Tristan van der Vlis, die vorig jaar april een bloedbad aanrichtte in Alphen Rijn, had op een schietsportvereniging getraind op bewegende doelen. Dat soort trainingen wordt nu volgens de minister in de hand gedaan. De politie heeft een man uit Uden opgepakt omdat hij op internet zou hebben geprobeerd in contact te komen met kinderen. Hij wordt verdacht van poging tot onzedelijke handelingen, zegt de politie. Bij de man is huiszoeking gedaan en daarbij zijn spullen in beslag genomen. Er zijn geen aanwijzingen dat hij ook daadwerkelijk met kinderen in contact is gekomen. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen door het SBS-programma Undercover in Nederland. De man uit Uden is na een dag weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Onderzoekers hebben in de Atlantische Oceaan de raketmotoren gelokaliseerd van de Apollo 11. Dat is de missie waarmee Neil Armstrong in 1969 naar de maan ging. De twee motoren zijn van de eerste trap van de Saturnus-raket, die zoals gepland na drie minuten terugviel in de oceaan. De motoren liggen op 4200 meter diepte. De topman van internetwinkel Amazon heeft de raketmotoren ontdekt en wil er zeker één boven water halen en tentoonstellen in een museum. Dan het weer nog vannacht op de meeste plaatsen helder. Minimumtemperatuur 4 graden.